ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland zien we dat het verkeer zich goed heeft aangepast aan de winterse omstandigheden. Dat betekent eh, veel langzaam rijdend verkeer, maar geen echte problemen op de weg zoals ongelukken.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 Weet wat hier leeft. Dit is ZFM. canto, terra dove un paese, peixos Desos teus lares, desos teus lares Desos teus lares Teño morriña, teño saudade Teño morriña Altijd weer ZFM. Welkom terug voor het tweede uur lunchroom. Ik ben vandaag begonnen met Julio Iglesias met Un Canto Aqualitia.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 5740330. En ik ga door met Vicky Leandros. Après toi. d'une autre. Je voudrais, mais ne peut en vouloir. Désormais, tu vas m'oublier. Ce n'est pas de ta faute, et pourtant tu dois savoir qu'après toi. qui unit deux êtres pour toujours après toi. Yesterday, when I was young, the taste of life was sweet as rain upon my tongue. I teased that life as if it were a foolish game. The way the evening breeze may tease a candle flame. The thousand dreams I dreamed there's plenty things I planned I always built Alas, on weekend shifting sand I live by night and shunned The naked light of day And only now I see How the years ran away Yesterday much pain My dazzled eyes refused to see I ran so fast that time And youth at last ran out I never stopped to think What life was all about And every conversation I can now recall Concerned itself with me, me and nothing else at all. Yesterday, the moon was blue, and every crazy day brought something new to do. I used my magic age as if it were a wand and never saw the waste and emptiness beyond. The game of love I played with arrogance and pride And every flame I lit too quickly, quickly died The friends I made all seemed somehow to drift away And only I am left on stage to end the play There are so many songs in me that won't be sung. I feel the bitter taste of tears upon my tongue. The time has come for me to pay for yesterday. Dit was Charles Aznavour met Yesterday When I Was Young. Ik moet eerlijk zeggen, dat is voor mij al een tijd geleden.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 Silence is golden. En dat is een waar punt. was een bandnaam van de gebroeders Sunderland... die de midden jaren 70 succes hadden. De Schotten zijn in Nederland vooral bekend vanwege hun hit Arms of Mary. En die ga ik ook voor u draaien. Sunderland Brothers en Quifford met Arms of Mary. The sound of the 70s. waren de Four Seasons met December 1963. Verhalencafé. In het Verhalencafé delen mensen hun eigen verhaal. Persoonlijk, krachtig, soms ontroerend en soms verrassend, maar altijd heel echt. Laat je raken door verhalen die verbinden, inspireren en je aan het denken zetten. De toegang van het Verhalencafé is 2,50, maar ik krijg er wel koffie of thee voor en natuurlijk een lekker koekje. De mensen met een Zandvoortpas die betalen maar 1,50.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 Open atelier. De cursus is geschikt voor beginners en gevorderden. In het open atelier werk je in je eigen tempo en stijl met verschillende materialen. Denk aan houtskool, soft pastel, pen en inkt, aquarel, couche of acryl. Je kiest zelf in je onderwerp een landschap, een portret of iets anders dat je inspireert. Je krijgt persoonlijke tips en direct hulp waar nodig. Soms dagen we je uit om eens met een ander materiaal of techniek te werken. Zo ontdek je nieuwe kanten van je creativiteit en verruim je je blik. Vergeet niet je eigen materiaal mee te nemen. Papier, doek, potloden, verf en wat je nodig hebt om aan de slag te gaan. De korting met de zandverpas is 25% op de cursusprijs. Als u een kopie van uw zandverpas inlevert. En het begint dinsdag van half tien tot twaalf uur. En de kosten zijn 130 euro voor 12 lessen. De Osmonds, Crazy Horses. waren de Beatles met Ticket to Ride. Line dance. Line dance is een dansvorm die uit Amerika is overgekomen. Bij line dance wordt er in lijnen of rijen gedanst, zo wordt het één geheel. Ook worden er diverse bewegingen en op dezelfde maat gedanst. Wat ook herkenbaar is voor line dance, is dat er vaak een basis gedanst wordt van bijvoorbeeld totaal 32 tellen. 4 keer 8 tellen. En deze achter elkaar herhaald wordt. In het begin werd line alleen op countrymuziek gedanst. Tegenwoordig kun je line dansen op verschillende stijlen muziek beoefenen... zoals pop, rock, salsa muziek, Iers enzovoort. Bekende dansen zijn bijvoorbeeld Freeze en de Single Walls. Line dance wordt vaak bij wijkverenigingen en dansscholen beoefend... en de dansers zijn soms in country, westerns en of cowboystijl gekleed. Korte cursussen van acht lessen in pluspunt. Op vrijdag van half 12 tot half 1. En de kosten zijn 40 euro per blok van 8 lessen. En u krijgt wel 25% korting op de cursusprijs als u een kopie van uw zandverpas inlevert. En het is, zoals ik al zei, vrijdag van half 12 tot half 1. ABBA, One of Us. Chauffeur belbus. We hebben extra chauffeurs nodig. Als chauffeur vervoer je in onze elektrische belbus inwoners, vooral senioren, in Zandvoort voor boodschappen, bezoek of van een afspraak bij de dokter of de fysiotherapeut. Als vrijwilliger werk je één of meer dagdelen per week. Een gewoon rijbewijs voor een personenauto die voldoet. Ook is het mogelijk om als oproepkracht te werken als een van onze chauffeurs op vakantie is of ziek is. Dan wordt je gebeld om het in te vallen. Zo werk je dus niet een vast dagdeel per week, maar je werkt als invaller. Zo kun je altijd vrijwilligerswerk doen als het je uitkomt. Een zeer afwisselende baan in een dynamische omgeving met betrokken collega's. Met natuurlijk de jaarlijkse uitnodiging van het Fooiefeest, kerstborrel deskundigheid, bevordering en informatie en scholing over positieve gezondheid.